met het NOS-journaal. Bij een Pakistaanse luchtaanval op een afkeerkliniek in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn vermoedelijk honderden doden gevallen. Het Afghaanse ministerie van Gezondheid spreekt van meer dan 400 doden. De cijfers zijn niet te controleren. Pakistan ontkent betrokkenheid en zegt dat alleen militaire doelen worden aangevallen. Er zijn zeker 23 doden gevallen bij bomaanslagen in het noordoosten van Nigeria. Volgens de politie bliezen zelfmoordterroristen zich op op drie plekken in de stad Maiduguri. Onder meer op een drukbezochte markt. Zouden behalve de 23 doden meer dan 100 gewonden zijn. Aan de aanslagen ging een aanval op een legerpost vooraf. In het noordoosten van Nigeria zijn meerdere jihadistische groepen actief... waaronder Boko Haram en de West-Afrikaanse afdeling van Islamitische Staat. De prijs van benzine blijft oplopen. Inmiddels kost een liter benzine aan de Nederlandse pomp meer dan 2,50 euro. Het gaat om de landelijke adviesprijs. De hoge prijs komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Voordat de aanvallen begonnen kostte een liter nog zo'n 2,20 euro. De vorige keer dat de benzineprijs zo hoog was, was toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Iraanse voetbalbond wil dat de wedstrijden op het WK voetbal waar hun elftal aan meedoet verplaatst worden naar Mexico. Volgens de bond wordt daar overleg over gevoerd met de FIFA. Deel van de wedstrijden op het WK is in de Verenigde Staten, waaronder de drie groepsduels van Iran. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn er zorgen over de veiligheid van het Iraanse team in de VS. De Iraanse sportminister sloot deelname aan het WK eerder al helemaal uit... Maar de Iraanse voetbalbond heeft zich nog niet officieel teruggetrokken. En de FIFA heeft nog niet gereageerd. Het weer bewolkt, lokaal nog wat motregen. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon door. Maar in het oosten en noordoosten blijft het tot vanavond bewolkt. Het wordt vandaag 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Muiderberg en Diemen-Noord 8 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam... bij Knoopend Amstel 5 minuten vertraging 4 kilometer file.